De Britse gezondheidsminister maakt zich zorgen. Unfortunately, this virus was out of control. We've got to get it under control. Je wordt van de nieuwe variant trouwens niet extra ziek... en experts denken dat de vaccins er ook gewoon tegen werken. Toch heeft Nederland voor de zekerheid besloten... voorlopig alle passagiersvluchten uit Engeland te schrappen. Bij een ontploffing in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn acht mensen omgekomen. Minstens 15 anderen raakten gewond. Het gebeurde vanochtend toen ineens een autobom ontplofte. Veel huizen in de buurt zijn ook beschadigd. In Rotterdam is gisteravond bij een auto-ongeluk een groot gaslek ontstaan. Een auto sloeg over de kop en kwam precies tegen een gasmeterkast aan. Een man in de auto raakte gewond. Meerdere gebouwen kwamen door het ongeluk zonder gas te zitten. Het moest de grote comeback van Badr Hari in de kickboxring worden. Maar het liep anders. In de derde ronde versloeg de Roemeense Benny Adekboui hem na twee knockdowns en een bloedneus. En one of the best kickboxers in the world So today I just showed that, uh, you know, I'm not walking the park. Het was geen eitje dus, zegt hij. De man uit Frankrijk heeft een ijskoud record gebroken. Hij liet een berg ijsblokjes over zich heen storten en bleef daar tot aan zijn nek in zitten. Pas na 2,5 uur kwam hij eruit. De kerstverse recordhouder bracht zichzelf in een soort trance. In feite zat hij de hele tijd dagdromen. Hij had flink geoefend. De afgelopen tijd sloot hij zichzelf regelmatig op in een grote vriezer. Nam hij baden in een ijskoude jacuzzi.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 Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman, knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Frosty the snowman. goodbye saying don't you cry I'll be back again someday Zo, luid en duidelijk, we zijn weer terug. Michael Bublé, Frosty the Snowman startte het tweede uur ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld... en gepresenteerd door Peter den Boer. Een programma dat vandaag geheel in het teken staat van liederen, songs en composities... die te maken hebben met kerst of gerelateerd zijn aan kerst. Het tweede stuk komt van de cd Christmas with Nat King Cole, Nature Boy. strange enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wise one day A magic day he passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This he said to me The greatest thing You'll ever learn Us to love. stem. En wat een mooi arrangement. Nat King Cole, Nature Boy. Er is eh, ooit een LP uitgekomen, vele jaren geleden. En die heet... Eh, Have Yourself a Funky Little Christmas. <coughs> en dan zag je op de voorkant van de LP... een foto van eh, Jimmy Smith, de Hammond-man eh, en eh, het, het, album heette Christmas Cooking. En hij zat daar in een sportscar. Oh, what fun is it to ride along with this Christmas groove tank. En we gaan nu luisteren naar het ontzettende strakke ritme... van eh, meneer Jimmy Smith. Met een, een nummer natuurlijk, we kunnen zeggen uitgekoud... maar niet zoals het hier wordt vertolkt... Jingle Bells. make the you. laatste basnoot gelijk met de piano. De juiste noot, dat was eh, Diana Kroll. Have Yourself a Merry Little Christmas. Eh, zij werd begeleid <laughs> door zichzelf op de piano. Russell Malone, ja, op de gitaar. En de bas was James Janus. Eh, ik liet die James Janus horen. Dat had ik nog een, beloofd aan de medepresentator van een aantal weken geleden... Rob Veenhuizen, die hier eh, eh, in de uitzending was... om eh, zijn levensverhaal te vertellen... en interessante dingen over muziek, bassisten en pianisten. En toen ineens was het twaalf uur... en toen was hij nog maar op een derde van zijn hele verhaal. Dus we gaan hem nog een keer terug horen. En speciaal voor hem... maar natuurlijk ook voor alle andere luisteraars... ga ik nog een bassist laten horen. We gaan nu luisteren naar uh, Winton Marsalis... die eh, het nummer Slay Ride vertolkt.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 These wonderful things are the things we'll remember all through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ting, ting, tingling. Oh, come on, it's lovely weather for sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you.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 Zo, daar gaan we niks meer aan toevoegen. Winton Marsalis en de fantastische John Hendricks die skettend het lied eh, tot een einde bracht. In de jaren 20, 30 van de vorige eeuw... hadden we de grote dansorkesten als eh, eh, eikpunt. toen ontstond een beetje de liefde voor de jazzmuziek. Dat was toen nog, waren het allemaal amusementsorkesten... En eh, nu koesteren we dat enorm. toe, vond men het heel gewoon. Het waren toporkesten. Heel veel in Engeland en, en eh, een aantal in Nederland, eh, in Engeland, heel veel in Amerika. En ook in Duitsland had je een hele bepaalde cultuur van prachtige dans- en onderhoudingsmuziek. En dat waren ook fantastische muzikanten. Ehm, kijkend daarna is er een aantal jaar geleden een orkest opgericht. Dat is het Palast Orkester. Met eh, als zanger Max Rabe. En dat orkest toert door heel de wereld. Is een fantastisch orkest dat eh, helemaal speelt in de stijl. Ook gekleed is in de stijl van eh, de dansorkesten uit het begin van de vorige eeuw. Zoals die in Berlijn en Duitsland optraden. En van dat orkest wil ik graag een prachtig nummer laten horen... Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind, komm bald Christmas Eve. My eyes were really droopy, but I really do believe it must have been old Santa, cause I saw his big red hat. And I know my mom and dad can't buy like that. Oh no. I know my mom and dad can't fly like that. And then I heard some footsteps in the hall outside my door. The same old Christmas trick my bed slave. that must have been the cat, and they had me where I. wat een vrolijke bende. Heerlijk. Live muziek. En eh, om ons heen is het al maandenlang doodstil op de podia. En eh, we verlangen er allemaal naar om eh, weer eens live muziek te kunnen uitvoeren. Dan wel meemaken of beluisteren. Het volgende wat op de draaistafel ligt is een quintet. Het quintet van vibrafonist Mike Manieri. En eh, eh, de groep heet Steps Ahead. En Angels We Have Heard on High. was eh, een jive. En dat waren de Moonglows, Hey Santa Claus. We gaan nu luisteren naar Ray Charles. Een live-opname met een groot gospelkoor. En dat is een vertolking zoals alleen dat Ray Charles dat nou maar weer op de plaat kan zetten. All night, all day. pray to the Lord, I say. If you just let me keep on being the same, Lord, so I can hear. It was all night. <laughs> Ah. Listen to me. no time here. Ze breken de tent af. En eh, dat doet mij weer ongelooflijk verlangen naar uh, Jazz in de Krocht op zondag. Klein intiem, maar eh, wat hebben we dat lang moeten ontberen. En we weten nog niet wanneer het weer gaat gebeuren, maar onze focus is natuurlijk gericht op de toekomst. En eens zal er op zondagmiddag weer fantastische jazz klinken in de krocht en op allerlei andere podia. Wij gingen, wij gaan van Ray Charles met zijn gospelkoor naar het trio van Stefan Skadjadi. Angels we have heard on high. children's laughter fills the air And everyone is singing I can hear those sleigh bells ringing Sound, won't you bring me the one I really love Won't you please bring my baby to me I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. Michael Bublé. All I Want for Christmas is You. We zijn er bijna doorheen. Twee uur lang plaatjes eh, uit de afdeling kerstmuziek, uh, eh, jazzy, eh, weergaven en composities die een heel jaar in de kast blijven... alleen rond kerst eruit mogen. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. ZFM op zondag is er volgende week weer. En dan is er een collega... en elke zondag maar weer opnieuw altijd van 10 tot 12. Bedankt voor het luisteren. Vandaag samengesteld met plezier en gedraaid met plezier... door Peter den Boer. En we gaan eindigen met de frisse band van Brian Setzer. Boogie Boogie Santa Claus. rhythm in his feet, but nothing in his hands. joy. En Setzler heb ik toch het laatste woord. En eh, bedankt nogmaals. Fijne feestdagen. En eh, zondag volgende week zijn we er weer om 10 uur.